Vijf uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS President Trump heeft de vorige week ontslagen FBI-topman Comey in februari gevraagd om het onderzoek naar de toenmalige veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken. De New York Times heeft een memo van Comey daarover in handen. Flynn stapte in dezelfde maand op nadat openbaar was geworden dat hij nog voor zijn benoeming contact had gehad met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. Comey werd op zijn beurt vorige week ontslagen door Trump. Die vond dat de FBI-baas slecht functioneerde. Trump raakte gisteren ook in opspraak door een andere onthulling van de New York Times. De gevoelige informatie over islamitische staat die hij met Rusland zou hebben gedeeld... kwam volgens de krant van Israël. Trump zou door zijn handelen een Israëlische bron in gevaar hebben gebracht. De VVD heeft de afgelopen jaren de belastingwet overtreden, meldt NRC Handelsblad. Volgens de krant deed de partij dat door geen inzicht te geven in de financiën van vier eigen stichtingen die geld doneerden aan de VVD. NRC schrijft dat er sinds de benoeming van partijvoorzitter Henry Keizer in 2014 minder details over de financiën zijn verstrekt, terwijl de partij had toegezegd dit juist wel te zullen gaan doen. Een man uit Hengelo staat terecht voor het verspreiden van kinderporno... en ontucht met meisjes van 4 en 5 jaar oud. De 33-jarige man had ongeveer 1 miljoen foto's en films met kinderporno in zijn bezit... bleek op een proforma zitting over de zaak. De man liep tegen de lamp doordat zijn locatie kon worden achterhaald via een foto. Oeganda heeft een vertoning van de Nederlandse film De Eetclub verboden... omdat hij tegen de Oegandese waarden ingaat. Zo zou de film homoseksualiteit verheerlijken en dat is verboden in het Afrikaanse land. De Eetclub is gebaseerd op een boek van Saskia Noord... en zou vertoond worden op een festival. De Nederlandse ambassade in Oeganda betreurt het verbod. Het weer overwegend droog en zonnig overdag bij 23 tot 28 graden. Morgen wordt de warmte verdreven door onweer.